Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er wordt opnieuw gestaakt en gedemonstreerd in Wit-Rusland. Bij een gevangenis in Minsk waar politieke tegenstanders van president Lukashenko vastzitten... staan honderden betogers. Ook bij fabrieken wordt gedemonstreerd. Het is de tiende dag dat mensen de straat op gaan... na aanleiding van de presidentsverkiezingen. Volgens de officiële uitslag kreeg president Lukashenko ruim 80% van de stemmen. Maar aanhangers van de oppositie geloven daar niks van en denken dat hij heeft gefraudeerd. Ze eisen nieuwe, eerlijke verkiezingen. Netbeheerder Stedin trekt een miljoen euro uit voor compensatie van gedupeerden van de grote stroomstoring van gisteren in Den Haag. De storing trof 37.000 aansluitingen en begon aan het eind van de ochtend. Pas s'avonds avonds hadden de meeste mensen weer stroom. Door nog onbekende oorzaak is er tijdens werkzaamheden in een hoofdverdeelstation kortsluiting en een steekvlam ontstaan. Een van de vier verdachten van de moordaanslag op de Libanese premier Hariri in 2005 is schuldig bevonden door het Speciaal Tribunaal voor Libanon in Leidsendam. De andere drie verdachten zijn vrijgesproken. De vier zijn verbonden aan Hezbollah, maar volgens het tribunaal is er geen bewijs dat de top van Hezbollah betrokken was bij de aanslag. Frankie P., de leider van de beruchte bende van Venlo... wil uitzicht op een leven buiten de gevangenis. In een rechtszaak tegen de staat vandaag eiste P. dat hij kan beginnen aan een programma... dat is gericht op terugkerende maatschappij. Het adviescollege Levenslang Gestrafte had in oktober geoordeeld... dat P. daar nog niet aan toe is. De nu 47-jarige Frankie P. werd in 1997 veroordeeld tot levenslang... voor het doden van een bejaard echtpaar en vier mannen... Zijn bende van Venlo liet in de jaren 90 een spoor van dood en verderf achter in Limburg. Het weer. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Wel kan er nevel of mist ontstaan. Morgen is het overwegend zonnig bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen een beetje vertraging nog op de N247. Als je vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt, kom je in de file tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.